uur. Marnix Sampersen met het NOS Journaal. In de Russische stad Belgorod zijn meerdere explosies geweest. Daardoor is brand ontstaan in een woning. Volgens de gouverneur zijn drie mensen naar het ziekenhuis gebracht. Hij suggereert dat het gaat om een aanval vanuit Oekraïne. Belgorod was in de oorlog al vaker doelwit van de Oekraïners. Begin april vlogen helikopters de grens over om een oliedepot in de stad onder vuur te nemen. Rusland zegt dat het de eh, Oost-Oekraïnse stad Lysychansk heeft ingenomen. Oekraïne spreekt dat tegen, maar zegt wel dat de troepen in de stad zwaar onder vuur liggen. In Russische media zijn beelden te zien van separatisten of Russische troepen die door de straten paraderen. Gisteren zeiden de separatisten al dat de stad volledig was omsingeld, maar ook dat werd door Oekraïne ontkend. Het strategisch gelegen Lysychansk is de laatste grote stad in de regio Lugansk die nog niet onder Russische controle staat. In Delft is een man overleden na een steekpartij. Het slachtoffer werd rond middernacht gevonden op straat en hulp mocht niet meer baten. De politie heeft in een woning een verdachte aangehouden. Het is nog onbekend wat er precies is gebeurd. De Palestijnen gaan de kogel waarmee journalist Shirin Abu Akleh werd doodgeschoten overhandigen aan de VS. Dat zegt de hoofdaanklager van de Palestijnse autoriteit. Abu Akleh werd op 11 mei doodgeschoten tijdens een operatie van Israël op de bezette westelijke Jordaanoever. Israël wil de kogel graag onderzoeken om te kunnen vaststellen of de journalist door Israëlisch vuur omkwam. De Palestijnen weigeren dat omdat het land volgens hen juist schuldig is in aan haar dood. Nu kunnen de Amerikanen forensisch onderzoek uitvoeren op de kogel.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 Box steady, girl, to the rhythm and bass. Come, baby, girl, enough, no time for wait. Don't want run you down, don't want change. Baby, won't what me desire. Beat it with the wire, make me sing all like a choir.